Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft zoals verwacht Amy Coney Barrett voorgedragen als nieuwe rechter bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Coney Barrett is 48 jaar en staat bekend als conservatief. Trump wil dat ze de opvolger wordt van de progressieve Ruth Bader Ginsburg die een week geleden overleed. Als de Senaat ermee instemt, telt het Hoge Rechtshof straks zes conservatieve rechters en drie progressieve. De Senaat wil nog voor de presidentsverkiezingen van 3 november over de voordracht stemmen. De Republikeinen hebben daar de meerderheid. Ondanks een nieuwe lockdown in Israël zijn opnieuw duizenden betogers daar de straat op gegaan... om te protesteren tegen premier Netanyahu. Hij wordt beschuldigd van corruptie en de betogers willen dat hij vertrekt. Ze houden hem ook verantwoordelijk voor het coronabeleid. Demonstranten zeggen dat ze hun baan zijn kwijtgeraakt door de economische neergang in Israël. In Mexico zijn 25 arrestatiebevelen uitgevaardigd... voor de verdwijning en dood van 43 studenten, precies zes jaar geleden. De bevelen zijn gericht tegen agenten, militairen en ambtenaren... die bij de zaak betrokken zouden zijn geweest. Eén agent is al opgepakt. De 43 studenten van een pedagogische academie verdwenen in 2014. De toedracht is nooit opgehelderd. Van slechts twee studenten zijn stoffelijke resten teruggevonden. Eerder werden al meer dan 100 verdachten opgepakt. Maar nu worden voor eerst ook militairen gezocht. Dat wordt gezien als een bijzondere stap... omdat president Obrador warme banden onderhoudt met het leger. Ajax heeft in eigen huis met 2-1 gewonnen van Vitesse. In de tweede helft speelden de Amsterdammers met een man minder... nadat Alvarez kort voor rust rood had gekregen. Eerder op de avond won Heerenveen thuis met 1-0 van VVV Venlo. AZ speelde 3-3 gelijk bij Fortuna Sittard. En Pex Wolle won thuis met 4-0 van Sparta. Het weer. Vanuit het noordoosten trekt regen over het land. In de ochtend trekt de regen naar het zuiden weg, maar de bewolking blijft overheersen.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 want them back, you'll find them in the atmosphere as carbon. I'm finding pieces of you in the back of my mind. In the back of my mind. Find you somebody new. I'm still looking for mine. But the pieces of you hold me back every time. Gotta set up my light and make them carbon. inside my head. And I can't smell a cigarette without picturing the smoke you left. You're hanging onto the book by my bed. And the letters making up your name are standing out on every page.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 Kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. Oh, oh, oh, Got all this time in my hands. Might as well cancel our plans.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 Excuseer me, mag ik even van de tafel gaan? Het laat me koud na alles wat je mij hebt aangedaan. Daarom hangen wij nu aan het raadje naast de kabelbaan. Ik ken de bodem, net als jou heb ik daar vaak gestaan. Op vakantie zal ik even met mijn vader gaan. Want als het regent, denk ik soms nu laat maan traan. Ik maak muziek, maar dankzij Gods wil slaat het aan. Wees niet verbaasd als hij gaat kraken vannacht. Want zijn moeder die is broken en zijn vader zit vast. Dus zijn hoofd is op een rare bedrag. Maar wat nou als dat jongetje het maakt op een dag? Ik heb een moeder in Parijs, ook een moeder in de kist. Dus zijn moeder maak ik blij, maar ook een moeder die ik mis. Het doet me pijn, er zijn gevoelens die ik wist. Ik zeg je eerlijk, mensen, vroeger had ik niks. Ik heb geslapen op het treinstation. Alleen God weet mijn eindstation. Geboren om te winnen, dat begrijp je toch? Ik moet een miljonair zijn voor mijn kleine kom. Er was geen maybe man, ik moest het maken Een paar dingen die ik met mijn moeder koester samen Een paar dingen zal ik nog voor moeten boeten laten Maar zonder doekoe in mijn zakken, broer, moest ik slapen al die boete maakt iedereen me fel is Veel te vaak genaaid broeder, kijk hoe dik mijn vel is Weet je wat het wel is? Dat het leven soms een hel is Kwam hem tegen, hij zei wel is. Voor die spa bedoel geen wellness In mijn buurt is te veel herres en ik wil niet meer terug daar Ik kom bij mijn mama met envelop en ik kus haar Ik zorg ervoor dat pa niet bij de bus staat Ik verzorg mijn ouders tot ze liggen op rustplaats in Parijs, ook een moeder in de kist. Dus zijn moeder maak ik blij, maar ook een moeder die ik mis. Het doet me pijn, er zijn gevoelens die ik wist. Ik zeg je eerlijk, mensen, vroeger had ik niks. Ik heb geslapen op het treinstation. Alleen God weet mijn eindstation.